Eefje Kuhne met het NOS Journaal. Voor het aantal mensen met een bijstandsuitkering nam vorig jaar af met zo'n 3500. Er zitten nu 514.000 Nederlanders in de bijstand, zegt het CBS. Er is vooral een afname te zien in de leeftijdsgroep 27 tot 45 jaar. Een grote groep prominente vrouwen uit Frankrijk zamelt geld in voor hulp aan slachtoffers van seksueel geweld. 130 vrouwen zijn de actie begonnen, onder wie zangeres Vanessa Paradis en actrice Julie Gaillet. Ze willen 1 miljoen euro bij elkaar krijgen. Sinds de MeToo-discussie is volgens de actiegroep het aantal klachten over seksueel geweld in Frankrijk met 30% gestegen. Hulporganisaties raken daardoor overbelast. Tilburg geeft 500 euro extra aan mensen die in contact zijn gekomen met het kankerverwekkende antiroestmiddel Chrome 6. Dat doet de gemeente als blijk van medeleven omdat een onderzoek naar de gevolgen van Chroom 6 vertraagd is. Zo'n 800 werklozen moesten tussen 2004 en 2011 in Tilburg oude verf waar chroom 6 in zat van treinstellen schuren. De radiozenders van de NPO zijn in een groot deel van het land niet te beluisteren via de FM. Er wordt de hele nacht onderhoud gepleegd aan de zendmasten bij Lopik, Den Haag, Roosendaal, Arnhem, Hulst, Horen en Alfa aan de Rijn. In sommige delen van het land doet alleen een enkele zender het niet. In andere gebieden is er ruis op Radio 1 tot en met 4. De zenders zijn wel te beluisteren via internet of op een DAB Plus radio. En flink meer Nederlandse boeren zijn het laatste jaar suikerbieten gaan verbouwen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De oppervlakte aan bieten is in een jaar tijd met 21 gegroeid, naar 85.000 hectare. Dat heeft alles te maken met het Europese suikerbietenquotum dat is losgelaten. Het weer in de loop van de nacht trekken de sneeuwbuien weg. Het koelt af naar min 6 tot min 10. Het KNMI waarschuwt voor gladheid door bevroren sneeuw.